een voorspoedige start. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De verkoop van wapens is voor het derde jaar op rij teruggelopen. De 100 grootste wapenbedrijven ter wereld verkochten in 2013 samen voor ruim 323 miljard euro aan wapens. 2% minder dan een jaar eerder. De omzet liep terug mede door afnemende uitgaven van de Amerikaanse overheid. Alleen de Russische wapenindustrie heeft een opleving. De Russische regering heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd om de industrie op hetzelfde pijl te brengen als die in de VS en West-Europa. In Gent zijn vier gewapende mannen een flat binnengedrongen. Volgens het Belgisch parket is één bewoner gegijzeld. Er zou geen sprake zijn van een actie van terroristen. Het appartementencomplex staat in de buurt van het treinstation Gent-Dampoort. Buurtbewoners is gevraagd binnen te blijven. Straten zijn afgezet en boven de buurt cirkelt een politiehelikopter. Volgens Belgische media bereidt de politie een zogeheten interventie voor. In het zakendistrict van de Australische stad Sydney hebben honderden agenten een aantal straten afgegrendeld. Een onbekende man houdt in een café personeel en een onbekend aantal klanten in gijzeling. Via zijn gijzelaars heeft hij laten weten dat hij een vlag van IS wil en een gesprek met de Australische premier Abbott. Verder zou hij vier bommen hebben geplaatst, twee in het café en twee ergens in het zakendistrict van Sydney. Vijf gijzelaars zijn inmiddels aan de gijzelnemer ontkomen. De winkels hebben in oktober meer verkocht. Het CBS meldt dat de omzet die maand 2,2% hoger lag dan een jaar eerder. Er werd meer duurdere elektronica verkocht. Ook drogisterijen en doe-het-zelfzaken deden het beter. De omzet van supermarkten steeg met 4%, omdat er meer koopdagen waren dan in 2013. Kledingzaken verkochten minder, omdat het in oktober vrij warm was. Het weer overwegend bewolkt en vooral in het oosten nog regen die langzaam wegtrekt. Vanmiddag soms wat zon, maar ook kans op een enkele bui.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 Ja. Volgende week, eh, volgende week zit de kerst natuurlijk halverwege. En week erop oud en nieuw. Dus dit is de laatste volledige werkweek van dit jaar. Ja. Nou ja, er zijn natuurlijk mensen die met kerst ook moeten werken. Die zeggen natuurlijk, wat is er voor gekletst? Maar oké, maar volgens de normaal, zeg maar, algemeen geldende normen... En we gaan eh, toewerken naar eh, de kerst. Hè? En eh, we gaan natuurlijk ook toewerken naar, het, naar het, ons evenement van de week. De vinyljaren top 40 aanstaande woensdag. Maar ja, wat hadden we de weekend achter de jongens. Tjonge, Jongen, jongen, ben blij dat ik er nu nog zit. Vrijdagavond een fantastisch concert gezien van Kajak in Amstelveen. Dat was echt helemaal Het was fantastisch. Eh, zaterdag natuurlijk het eh, spektakel 24 uur vinyl bij Laura en Hardy. En ook dat was te gek hoor. Ja. Is dat gezellig zeg. Als je er niet geweest bent, heeft u wat gemist. Zo. En er zijn allemaal mensen die denken dat ik 450 euro betaald of 405 euro betaald heb om te, om laten knippen. Dat mooi niet, hè? Dat hebben die klanten gedaan. Hè? die vonden mijn haar te lang. Nou, oké, vind ik goed prijs nog lekker opgedreven. Maar we hebben wel 400 euro opgebracht. Ja. En eh, ik hoef hier naar de cover, want dat is al gedaan. Heel, heel professioneel en heel mooi door Plony. Geweldig gedaan. Ja, echt wel. Echt wel. Complimentje voor Plony hoor. Ja, echt wel. Nou, het was heel gezellig. En de opbrengst, eh, dames en heren. Eh, ik, ga straks nog even proberen om contact te zoeken met, met Ronnie Brouwer. Want ik wil het al even uit zijn mond ook horen. Maar die opbrengst, dat heeft het, het, streefbedrag drie keer overtroffen, hè, bijna. Ja. Nee, twee keer. Sorry. Tweeënhalf keer, ja. Eh, tweeënhalf keer overtroffen. Want ze hadden gedacht, nou, als we nou 1500 euro halen... Maar dat is bijna 3500 geworden, hè. En... eh. Daar zit dan nog niet die, eh, die veiling bij van die motorkap. En wat was dat mooi. Ja, ik heb, ik heb bij een aantal mensen heb ik toch echt wel talenten ontdekt. Dat ik denk van, oei, dat kunnen ze dus ook. Onze, onze eigen Dolly bijvoorbeeld. Hè? Ja, nou, ik wist niet dat dat mens zo schilderen kon hoor. Ja, had de hoes van eh, Songs in the Key of Life had ze eh, als opdracht meegekregen. Nou, gaan we kijken met die motorkop. Het lijkt echt sprekend hoor. En uh, mijn eigen Angela natuurlijk, die, had, die, die kwam wat later binnen, maar die viel ook met de neus in de boter. Nou, die, die kreeg als opdracht de hoest van Abbey Road te doen, van de Beatles. Nou, ga er maar aan Of zitten in dit geval. Nou, gaan maar kijken met die motorkop. Je motorkap, je haalt hem er gelijk uit. Echt wel. Zo mooi. Fantastisch. En eh, al die andere mensen ook hè, die geschilderd hebben. Fantastisch gedaan jongens. Het was een pracht om te zien. Ga maar eens kijken. Die motorkap, ik weet niet waar die nu staat. Maar ik zou beslist gaan kijken. Als je de kans krijgt. Want het is prachtig. Dit is Coldplay.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 Dus er komen er nog wel een paar over vandaag. En eh, verder gaan we ook de platen draaien die het niet gehaald hebben. Hoor deze niet bij trouwens. Don't feel the fall. I live. Hope the water rises, you build a One Republic.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 Die ene republiek, die leeft nog steeds. Leuk helemaal. Zo, dit is nog steeds eh, CFM Lunch, eh, dames en heren. En eh, u weet natuurlijk, dat, dat weet u intussen al lang... dat de aanstaande maandag gaan we... Of maandag, nou ja, Jansen, hallo, het is vandaag maandag. Ja, en we gaan aanstaande woensdag... dus aanstaande woensdag, de 17e... gaan we dus een vijf uur lang durend top 40 uitzenden van de vinyljaren... En daar heeft u zelf eh, dus aan meegewerkt. Er zijn aardig wat mensen die gestemd hebben. En eh, dat is dus een hele mooie lijst geworden. En eh, we hebben hem al uitgebreid naar 40. We hadden hem ook net zo goed uit kunnen breiden naar 50. Maar dat, ik denk, nou, nou, 40 vind ik eigenlijk wel mooi hoor. Vind ik wel mooi zat. Vonden we mooi zat eigenlijk. Maar ja, dan heb je natuurlijk altijd platen die afvallen. Hè? Dan heb je van die platen die het niet halen. Die, die dan net buiten de boot vallen. Um, ja, je moet op een gegeven moment ergens een grens trekken. Dus op een gegeven moment hadden we, eh, hebben we gewoon gezegd van nou, een paar aantal, eh, die, die LP's die gewoon een, een x, minder dan een x aantal punten krijgen, die komen er gewoon niet in. Ja, dat is nooit helemaal zo. Je moet op een gegeven moment ergens een grens trekken, want anders dan wordt het op een gegeven moment een top 100. En um, nou, dus heb ik eh, vandaag een lijstje gemaakt van die platen die het niet gehaald hebben. Dus die net buiten de boot vielen. Uh, waar wel, laat ik het zo zeggen, het was een lijst van 90 LP's natuurlijk, hè, waarop gestemd kon worden. Uh, ik heb dus eh, gewoon de LP's die wel punten gekregen hebben, waar dus wel op gestemd is, maar net niet genoeg. Dat kan natuurlijk, hè, gewoon. Die je dus niet haalde. Daar heb ik even een lijstje van gemaakt. En die gaan we door dit programma heen eventjes even voor u draaien. Dat u dus ongeveer weet wat, wat het dan niet gehaald heeft. Hè? En dan hoort u woensdag tussen 12 en 5 hoort u alles wat het wel gehaald heeft. Ja, zo gaat dat. Nou, deze heeft het, jammer genoeg, echt heel jammer, niet gehaald. Bob Marley, The Legend, staat op 41. grens trekken. En eh, we hadden al gezegd, het wordt een top 40 in plaats van een top 30. ja, je hebt dan toch altijd platen die afvallen. Dus hoe jammer dan ook hoor, ik had hem graag ingezien. Maar ja, er is eh, niet opgezemd. Althans te weinig. En, ja, dat gaat en wij zijn volkomen integer eerlijk. Eh, de notaris heeft de lijst gecontroleerd en in orde bevonden. Dus Bob Marley haalde het niet. En ook het volgende liedje, dat staat dus op 42. Dat vind ik toch nog hoog voor, zo'n voor, voor dit hoor. Ik vind dat nog hoog. Eerlijk, ik vind dit echt hoog. Voor, voor dit liedje. Maar hij staat echt op 42. Jaap Fischer, om je geld. Zij was 40. Hij was de helft. Ze kochten een knaap van een villa in Delft van haar geld. En het was op een eerste huwelijksnacht dat hij alleen op zijn kamer dacht. Het was niet uit liefde, het was om je geld. Je was niet mooi, maar welgesteld. Na zeven dagen op de tocht en zeven in je bed... kunnen de bloemen op je graf gezet en je juwelen wel verkocht. Hij was veertig, zij nog gezond. Hij had er nog steeds niet onder de duim en de grond en het was de achtduizendste huwelijksnacht Dat zij alleen op haar kamer dacht Het was niet uit liefde Het was om hun geld Ik was niet mooi, maar welgesteld Ik heb hem twintig jaar weer staan en ik gun hem niet de lol Dat ik eerder in de kist zal gaan Nee, ik hou nog even vol Zij was honderd hij bijna dood, zijn borstels klammen, zijn hoofd was rood van de koorts. En het was op zijn laatste levensnacht dat hij de waarheid sprak, zei het zacht. Het was niet uit liefde, het was om je geld. Je was niet mooi, maar welgesteld. Waarom trouwde ik ook met een vrouw die me moe had kunnen zijn? Ja, je beurs was dik en mijn hart was klein. En wat doe je dan in de kou? ik vind het toch leuk. 42 was dat. Ja, Fischer en Om Je Geld. En deze staat op 43. Art Garfunkel. Bright Eyes. Is it van Art Garfunkel natuurlijk. En eh, ook die heeft het helaas eh, niet gehaald. Dat was een, eh, track van de LP Scissors Cut. En ja, die haalden het net niet. Heel, heel jammer. vorige was trouwens Jaap Fischer. Hè, van de beste hits van Jaap Fischer. Zijn grootste hit. En daarvoor Bob Marley, The, Legend The die op 41 stond. Eh, we gaan nog even door. Eh, nummer 44 ga ik ook nog eventjes doen. En dan gaan we naar het nieuws luisteren van Angela. Maar eerst nog even nummer 44. Eh, ook een plaat waar net niet genoeg op gestemd is. Ja, dat kan gebeuren. Dat is jammer natuurlijk. Maar daarom hoort u ze nu. Dat is misschien wel leuk dat u ze dan nu even hoort. Hè, wat het dan net niet gehaald heeft. En het is echt nipperwerk hoor. Het is een kwestie van één puntje, twee puntjes. Meer is het niet. Maar ja, ergens moet je een grens trekken. Zo gaat het nou eenmaal. Nummer 44 dus in diezelfde lijst. En dat is van uh, het album The Times They Are A Changing. Bob Dylan. Come gather around people wherever you roam And admit that the waters around you have grown And accept it that soon you'll be drenched to the bone If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. Or oh, the times they are a changing. i writers and critics who prophesize with your pen. And keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming. Was the loser now will be later to win, for the times they are a changing. senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a changing. mothers and fathers throughout the land. And don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For oh, the times they are a changing. The curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last, for the times they are a changing. Bob Dylan. The times they are changing. Voor Zandvoort en de regio. Ja, was een plaat die dan op 44 is terechtgekomen. Dus de top 40 net niet gehaald heeft. En eh, het verbaast mij trouwens wel dat eh, LP's waarvan ik zelf dacht dat die heel hoog zouden komen. Die er gewoon helemaal niet eens in staan. En waar zelfs niet eens op gestemd is. Dat vind ik toch wel soms wel merkwaardig. Als ik bijvoorbeeld, eh, ik noem maar wat, de Rolling Stones, Let It Bleed. nou, daar had ik dus echt van verwacht dat hij wel behoorlijk hoog zou komen. Maar niet. Nee, jammer. is heel jammer. Komt, eh, komt zo wel een nummer van die LP. Want hij staat dan nog wel net binnen de... Uh, er is wel opgestemd, maar heel weinig. Dus dat vind ik dan wel jammer. Goed, nou, laten we het even hebben over het regionieuws. Ja, want dat is ook belangrijk. Hier is Angela de Koning. <clears throat> Op tweede kerstdag een frisse neus halen tijdens een sfeervolle wandeling onder leiding van natuurgidsen die u meenemen op een boeiende reis door de natuur. Op vrijdag 26 december organiseert IVN Zuid-Kennemerland haar jaarlijkse kerstwandeling door de Amsterdamse waterleidingduinen in een hopelijk winters landschap. En eh, deelname aan eh, dit, deze activiteit is eh, gratis. wel even opgeven op ivnzk.kerstwandeling.gmail.com Of op telefoonnummer 06 313 05324. En dat is de jaarlijkse kerstwandeling. Afgelopen vrijdag was de feestelijke aftrap van het uitvoeringsprogramma Entree Zandvoort. Dit gebeurde door het symbolisch omdraaien van de bewegwijzering richting het strand... door gedeputeerde Joke Gelder van, het, van de provincie Noord-Holland. En daarna deed zij vervolgens het licht uit van het voormalig zwembad... aan de burgemeester van Venemaplein. Wethouder Geert-Jan Bluis van de gemeente Zandvoort was hier ook bij aanwezig. Het gebied tussen NS, het station en het strand krijgen, krijgt een nieuwe impuls. Het gebied moet uitnodigend en aangenaam worden voor badgasten. De provincie Noord-Holland verstrekt 4,5 miljoen euro aan het stedenbouwkundig project Entree Zandvoort... om ervoor te zorgen dat Zandvoort de badplaats van metropool Amsterdam wordt. Na de sloop van het voormalig zwembad wordt in het voorjaar de Elsbaggerstraat opnieuw ingericht... en de route op het Pellesplein naar het strand wordt aangepakt. Het is een belangrijke stap voor Zandvoort, want met entree Zandvoort start er een nieuwe periode om Zandvoort als badplaats beter op de kaart te zetten. Al dus wethouder Bluis. Afgelopen eh, vrijdagmiddag streden zes groepen 8 eh, acht van vijf basisscholen in het jeugddebat om de eerste plaats. Iedere groep had acht had zijn beste twee debaters gekozen... om in de raadstaal de mening van de groep over drie voorgestelde onderwerpen in de les te brengen. De jeugdraad besloot uiteindelijk te kiezen voor de les over mediawijsheid. Merel Pol en Kevin Krijten zijn het winnende team. En tot zover de berichtgeving. geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Na de regen van de afgelopen nacht schijnt vandaag geregeld de zon. Eh, wel eh, is er af en toe een bui mogelijk. De temperatuur stijgt naar waarde tussen de 6 en 8 graden. Vanavond en komende nacht zijn er naast de wolkenvelden ook opklaringen... en hier en daar komt het tot een bui. Er waait een meest matige westenwind en de temperatuur daalt naar een graad of 4. Morgen schijnt ook geregeld de zon, maar eh, ook blijft er nog steeds kans op een bui. Dus de paraplu wel even meenemen. De wind is matig, aan zee soms vrij krachtig uit het westen... en de temperatuur stijgt naar een graad of 7. En eh, straks om half twee meer just found joy. I'm as happy as a baby boy, Leroy, with another brand new choo choo joy. When I met my sweet Lorraine, Lorraine, Lorraine, a pair of eyes that are brighter than the summer skies when you see them, you realize why I love my sweet Lorraine.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 Ehm, en dat heeft eh, helaas... Het heeft nooit op een, op een cd of LP van John Lennon gestaan trouwens. LP nog, want in die tijd maakte ze geen cd's. dat heeft er nooit op gestaan. Het, het kwam alleen als liedje voor in ehm, de film Imagine als, als slot. Daar zat het achter, als, als aftitelsong, zeg maar. En de Beatles hebben het natuurlijk in 1995 of 96 hebben ze het uitgebracht... Eh, op Anthology nummer 2. Als ik, ja, Anthology nummer 2. Ehm, dat is die eh, de drie cd set die uitkwam. Hè, bestaande uit drie delen. Dus totaal negen cd's. Met eh, prachtige ja, opnames die nog nooit eerder vertoond waren van de heren Beatles. En ehm dat is ontzettend leuk geweest. En daar staat dit nummer ook op. Dat hebben John Paul en... Nee, Paul George en Ringo hebben dat ingespeeld op een ja, zeg maar een tapeje wat ze kregen van John Lennon. Wat hij gewoon thuis had opgenomen. En eh, toen hebben de Beatles het dus ook opgenomen. Eh, hetzelfde liedje. Die zoek ik nog wel eens een keer op. Die draait misschien wat later nog wel eens een keer. Maar dit was de prachtige versie die Tom O'Dell ervan gemaakt heeft. En eh, ik vind het werkelijk verbluffend mooi. Echt verschrikkelijk mooi. Juist. Tom O'Dell. En Real Love. Oeh, de piano nog even. Klein stukje. Ja, de piano. Nou, dan gaan we nu door met ehm, Take That. Ja. Oh nee, nee, nee, Take That, nee helemaal niet. Nee, Alain en Deen, ja.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 Echt heel professioneel. Fantastisch. En vader en zoon op, op een fantastische manier ingezongen. Dan Clark samen met zijn zoon Alain Clark. Of Alain Clark samen met zijn vader Dan Clark. Ja. Geweldig mooi liedje. Ja, al zeg ik het zelf. En van de platen die het eh, net niet haalden voor onze vinyl top 40 van aanstaande woensdag. Is dit er ook een, helaas. Ja, Stones fans, daar hadden jullie meer moeten stemmen. Ja. Nummer 46 staat hier nu. Ja. Komt van het album Let It Bleed. Met onder andere ook fantastische nummers erop als eh, Midnight Rambler en zo. En eh, ook uh, Gimme Shelter, ja, fantastische dit is You Can't Always Get What You Want. Rolling Stones op nummer 46. dat is altijd met lijstjes. Hè. Sommigen halen het wel en sommigen halen het niet. Deze haalden het inderdaad net aan niet. Het stuk dat afkomstig is van eh, het album eh, eh, Let It Bleed van de Rolling Stones van 1969. You can't always get what you want. Indrukwekkend vlotstuk van die plaat. En die is dan geëindigd op nummer 46. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Uh, aan. Nu hebben ze trouwens even digitaal aanstaande. Woensdag doen we alles echt officieel van vinyl. Hè? Dus er komen 40 LP's naar de studio toe. Dat wordt een... Eh, oh, I can see the future nou, deze gaan we verdraaien tot het nieuws en het weer van Take That. These days. I've wasted, been around enough to feel alive. Ik dat En dat nummer dat heet The These Days. We gaan even meenemen naar het NOS nieuws van uh, eh, 1 uur. En daarna zijn we nog een uurtje terug met ZFM Lunch. Met nog meer restanten uit de top, aanstaande vinyl top 40. Ja, ja. Dus ik zou zeggen, tot zo! Dan wenst jullie allemaal fijne dagen.